Vorige maand werd bekend dat nog ruim 250 andere bedrijven... een verhuizing naar Nederland overwegen vanwege de brexit. De kans dat die allemaal voor Nederland kiezen is klein. Er is zware concurrentie van landen als Duitsland, Frankrijk en Ierland. De nationale ombudsman vindt dat de overheid behoorlijker moet optreden bij het innen van schulden. Hij liet 2000 klachten analyseren die hij kreeg over invorderingspraktijken van onder meer de Belastingdienst en het UWV. De ombudsman vindt dat de overheid zich juist moet inspannen om verdere schulden te voorkomen. Ook zou het bedrag omhoog moeten dat mensen mogen houden om van te kunnen leven en kinderen naar schoolreisjes te kunnen laten gaan. De nieuwe ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un is eind deze maand in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Dat het in Vietnam zou zijn was al bekend, alleen de plaats nog niet. Het is de tweede ontmoeting tussen de twee na de topontmoeting in juni in Singapore. Noord-Korea wordt een ander soort raket, een economische, schrijft Trump op Twitter. Voormalig topbokser Rudy Lubbers is aan het begin van de nacht geland op Schiphol. Hij is na een hulpactie uit Bulgarije opgehaald door zijn zoon Marco. In een uitzending van Andere Tijden Sport werd duidelijk dat hij daar met zijn vrouw Ria onder erbarmelijke omstandigheden leefde. Lubbers zei op Schiphol dat het harde jaren zijn geweest en dat hij toch wel gelukkig is dat hij terug is.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 Música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 me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 pull you through. You just gotta be strong.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 time, shining like a star. I'd sacrifice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 这么色。